is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Minister Optie, president van de Raad van State. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk, maar daar wordt nu van afgeweken. Een toelichting op dat besluit is nog niet gegeven. Minister Donner van Binnenlandse Zaken wordt vaak genoemd als een van de kandidaten. En gisteren meldde de NOS dat het kabinet inderdaad een plan is zijn kandidatuur door te zetten. Er komt een vacature in de Raad van State omdat de huidige vicepresident Jenk Willink 1 februari met pensioen gaat. Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch gaat onderzoek doen naar de Rabobank. De komende weken bekijkt Fitch de gevolgen van de schuldencrisis en de spanning op de kapitaalmarkten. De kredietbeoordelaar benadrukt dat de Rabobank een van de degelijkste en kredietwaardigste banken is en dat die veel minder kwetsbaar is dan andere financiële instellingen. Maar omdat banken elkaar wantrouwen en elkaar moeilijk geld lenen, kan dat ook voor de Rabobank problemen gaan opleveren. Dat zou kunnen leiden tot een lagere waardering voor de bank of delen ervan. De Rabobank is nu een van de weinige banken ter wereld met een AAA-status, de hoogste waardering die een bank kan krijgen. De Italiaanse Kamer van Afgevaardigden heeft nog steeds vertrouwen in premier Berlusconi. In een stemming over zijn vertrouwen haalde hij 316 stemmen, de kleinst mogelijke meerderheid. De stemming was nodig omdat de Italiaanse Kamer dinsdag de begroting van 2010 had afgekeurd. Normaal gesproken treedt de premier dan af, maar Berlusconi weigerde dat en vroeg de Kamer het vertrouwen in hem uit te spreken. Het is de 51ste keer sinds het aantreden van zijn vierde kabinet in mei 2008 dat Berlusconi een vertrouwensstemming overleeft. Italië kampt met een hoge staatsschuld en moet miljarden euro's bezuinigen vanwege de schuldencrisis in Europa. Dan het weer, volop zon met in het noorden wat sluierbewolking en 13 graden. Ook het weekend veel zon, s'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt, overdag is het dan een graad of 12. Dit was het... En... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E voor de vrijdagmiddag is het een vrij normale avondspits. Vooral in het midden van het land staan wat langere files. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort langzaam rijden en stilstaan tussen Gooimeer en Amersfoort Noord over 17 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit 5. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Hoogmade 6. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12. Verderop richting Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 10. Lang is de file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost 10 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en de afrit Maarn 6.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 En misschien nog wel lekkerder op weg naar je weekend. Om heel even dan kan je gaan zeggen, mijn weekend is begonnen. Dan zou ik zeggen, radio ook gewoon op CFM als je weekend begint. Want je weekend in komt straks weer vanaf 5 uur. En ze hebben weer een bomvolle show voor je klaarstaan. De lijst van deze week, aflevering 41 van 14 oktober 2011. 21 stijgers, 2 zittenblijvers, 13 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Coldplay, Every drop is a Waterfall. Zag nog wel Loca People, What the Fuck. Bad Meets Evil en Bruno Mars, Liders en Beyoncé, Best Thing I Never Had. Die vier zijn helaas verdwenen uit de lijst. Snelste stijger Gauthier en Kimbra, Somebody That I Used To Know, 7 plaatsen winst. Snelste daler, dat is Maroon 5 samen met Christina Aguilera. Moves Like Jagger zag namelijk 12 plaatsen naar plek 36. Maar met 17 weken lang wel het langst genoteerd van allemaal. Geschiedenisboeken staan vol met 14 oktober 1947. De Amerikaanse piloot Chuck Yeager die doorbreekt in een Bell X-1 als eerste de geluidsbarrière. 1966 is de oprichting van D66. Een Nederlands voetbalelftal dat doet een goede stap op weg naar het EK voetbal in 1988 door Polen in Zebrasa met 2-0 te verslaan. Ruud Gullit maakte toen beide doelpunten voor Oranje. Terug naar de lijst, Jean-Paul Alexis Jordan.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 girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah. Got to think a clown Only thinking about themself alone Listen me key now baby telling me how me sound And know where them little boy they will lose up round Me alone I make you start to moan and groan Come here and you're strong like a stone girl security.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 I just wanna rock all night long. And put you in the middle of my spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit girl. Let me play loud. Let me play loud like. Oh, let me play loud. Let me play loud like. Oh, let me play loud. You can't help but turn them heads, not get them dead. Dropping like flies around you If I get your body close, not letting go Hoping you're about to Tell them other guys They could lose your number, you're done They don't get another shot Cause you're love drunk Like a TV show playing reruns Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl Baby, you're the shit girl Loving you could be a crime Crazy how we fit, girl This is it, girl Give me 25 to life I'm running, running through my, through my mind, mind. It's a Girl. In de derde week omhoog van 23 naar 19. we blijven zitten op nummer 20 Jean-Paul, Alexis Jordan en Got To Love You. We slaan twee platen over Jim Clay's Heroes en Shakira komen dan bij David Guetta, Nicky Minier. Turn Me On van 21 naar 16. and am menace Dag Bruno Mars. Is it the look is this dancing Who cares, baby? I think I wanna marry you. Je hoort al anderhalf uur lang alleen maar hits op jouw radio. Dat kan maar één ding betekenen. Je radio staat op CFM Zandvoort en je luistert naar de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag komen ze voorbij tussen 3 en 5. Mocht je nou vrijdag geen tijd hebben, op zaterdag doen we het gewoon nog een keer dan tussen 7 en 9. Dan hoor je ook de nummer 11 nog een keer. In handen van Calvin Harris. Bounce. Samen met Achilles, de zevende week eens plaats winst voor de single. En ze hebben het al een paar keer gezegd, hoe heet hij ook weer? eerste plaat die hoorde uit de top 10 was de nummer 9. In de zevende week van 13 omhoog naar 9, David Jetta Sia, Titanium. Daarvoor hoorde nog Calvin Harris en Cleese Bounce. In de zevende week omhoog van 12 naar 11. Zit er één plaat eh, natuurlijk tussen op 10, zakkend van 7 naar 10. In de 11e week Snow Patrol, Call It Out in the Dark. ZFM, Westkust, weerbericht. Net als gisteren ook vandaag weer prachtig weer, veel zonneschijn. Het blijft droog en dat alles bij een overwegend matige zuidoostelijke wind temperatuur die stijgt eh, naar een maximale 14 graden vanmiddag. Ondertussen is het wel al langzaam weer aan het afkoelen buiten hoor. Vanavond en de komende nacht is het ook wel helder en wordt het wederom koud. temperatuur die eh, daalt en dat alles bij een matige zuidoostelijke wind naar ongeveer 3 graden boven het vriespunt. Er is al wat kans op vorst aan de grond. morgen ook weer een zonovergrote herfstdag. blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 13 graden. In de nacht naar zondag is het ook weer helder en komt het af waarde rond de 3 graden. Net alles opnieuw met kansen op vorst aan de grond. Zondag dan verandert er weinig. Ook weer prachtig weer, de zon schijnt volop en het blijft droog. Dat is mooi voor de bezoekers natuurlijk van de finale races zondag op het circuitpark Zandvoort. Ook maar een zwak windje tot een matig windje. En dat alles bij het eh, zuiden tot zuidoosten. Temperatuur zondag een lekkere 14 graden. Wij gaan verder met de hits van Europa. Doen dat met de nummer 8. De snelste stijgers van Gotcha en Kimbra. Somebody that I used to know. Het ritme van Zandvoort. Voor Short van Dam. to Let's have a team talk. Playing with this lady is starting I'd agree for. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short, short winner. Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper. Make my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. weken staat ze in de lijst. Jennifer Lopez, haar op Papi. Omhoog van 8 naar 5 voor Oli Olly Murs. skips a beat. In de zesde week gaat hij ook omhoog en wel van 9 naar 7. We gaan even uit de lijst vandaan. We gaan namelijk even kijken in de... De enige echte top 40. op 39 eh, nieuw binnen, Jan Smit. Hou je dan nog steeds van mij? Los Angeles, de Voices loopt naar het licht. Komt ook nieuw binnen, maar dan op 38. Waylon, de es Escapist, komt nieuw binnen op 32. LMFAO, Section Know It op 31, ook nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Jasper Doel, ik neem je mee, komt nieuw binnen op eh, nummer 19. En top 10 van de Nederlandse top 40 vinden we op 10 de Midnight Sun van Elena. Welcome to Central Pay, DJ Antonio op nummer 9. Achter ze voor Jean-Paul, Got to Love You. The Voice of Holland 1000 Voices deze week gezakt in één keer naar nummer 7. Rihanna nou Man Down op 6. 5 is er voor Paradise Coldplay. Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera vinden we op 4. 3 Rihanna, Colvin Harris, We Found Love. Titanium van David en Sia op 2. De beste plaat in de Nederlandse 40 is van Gotcha en Kimbra. Somebody That I Used To Know.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 Hot Shell Ray, Tonight, Tonight. En voor Jennifer Lopez, Papi hoorden we ook nog in de negende week. Gaat zij omhoog van 8 naar 5. Nog drie platen voor je te gaan. 1 zittenblijver en twee stijgers. En laten we het meteen makkelijk doen. We beginnen gewoon met de zittenblijver. Net als vorige week op nummer 3. Rihanna en haar Man Down. end up behind bars. pam pa pa pam pa pa pam Man down rum pa pa pam rum pa pa pam pa pa pam pa pam, rum pa pa pam. Man down, rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. pa bum when me went downtown now I am a criminal, criminal, criminal Oh Lord of mercy, now I am a criminal Man down, tell the judge please give me minimal Run out of town, none of them can see me now, see me Mama, mama, mama, I just shut a man down In Central Station do do do do do gaat zij omhoog van 6 naar 2. Broke Fraser, Something in the Water. En voor Rihanna met Housing on Man Down staat ze nu 11 weken in de lijst en ze blijft weer zitten op eh, nummer 3. Hot Show way Tonight Tonight en Jennifer Lopez Papi was de top 5 van deze week. Gaan we even door tot aan 10 Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Maggie, Olly Murs, Hard Skips a Beat. 8 voor Gotcha, Kim Ross, Somebody That I Used To Know. David Guetta, Sia Titanium. En 10 was er voor Snow Patrol, Call It Out In The Dark. Dan mis je van die 10 platen er nog eentje. Dat is de nummer 1 van deze week. James Morrison, Slave to the Music in de zevende week omhoog van 2 naar nummer 1. easily right from start to play like it was a melody. One bang on the drum as she me with a shriek. It's touching me when love is caressed. No, I can fight it. She's got my soul, she's captured me. Hold my hostage when I hear that beat. I won't take these shackles at my feet, cause I'm save it. keer geleden kwam de plaat binnen in de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Mijn vraag was toen, wat gaat het worden? En nu is het gewoon de beste plaat van Europa. James Morrison, Slave to the Music. Achter hem Broke of Something in the Water en Rihanna, Man Down, de top 3. Wil je die lijst nalezen? Dat kan. Hij staat straks weer op internet door www.zfmzandvoort.nl. Ik op de vrijdag en dan 3 uur de Euro Breakdown. Kun je ze alle 40 nog eens nalezen. Dat was de lijst van deze week.